Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een militaire basis in Irak is een explosie geweest... die zou zijn veroorzaakt door een luchtaanval. Persbureau Reuters meldt op basis van bronnen dat er één dode is... en dat er zes gewonden zijn. Wie erachter de aanval zit, is niet bekend. De basis ten zuiden van Bagdad wordt gebruikt door de PMF... een organisatie met Iraakse burgermilities en pro-Iraanse milities... Zowel de VS als Israël zeggen niks met de aanval te maken te hebben. Curaçao heeft vorige maand zijn beste toeristenmaand ooit gehad. Het eiland werd in maart door ruim 63.000 toeristen bezocht. Een stijging van 38 vergeleken met een jaar eerder. Volgens het toeristenbureau in Curaçao wordt het eiland steeds populairder als vakantiebestemming. De meeste toeristen komen uit Europa en dat zijn dan vooral Nederlanders... Maar ook het aantal Amerikanen dat op vakantie gaat naar Curaçao stijgt flink. Chipmaker Nvidia heeft op de Amerikaanse beurs een zeer groot verlies geleden. Het aandeel daalde met 10% en daarmee is het bedrijf zo'n 200 miljard dollar aan beurswaarde kwijtgeraakt. Beleggers vrezen dat de nieuwste kwartaalcijfers van Nvidia minder hoog zullen uitkomen dan eerder verwacht. De Amerikaanse chipgigant is gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie. Nederland komt met 200 miljoen euro voor Oekraïne. Het geld is voor extra luchtverdedigingsmiddelen en artilleriemunitie... en komt uit de miljard euro die eerder deze week werd toegezegd. De spullen liggen al in Europa opgeslagen en kunnen snel worden geleverd... zegt de missionair minister Ollongren. Volgens haar dreigt de situatie in Oekraïne kritiek te worden. Het weer, opklaringen en wolken wisselen elkaar af en verspreid over het land valt een bui.